Kees Groot met het NOS-journaal. Bij een Israëlische aanval op de Gazastrook zijn vier Palestijnse kinderen omgekomen. De kinderen waren volgens ooggetuigen verstoppertje aan het spelen op het strand... toen ze werden geraakt door een granaat. De vier jongens tussen de 9 en 11 jaar oud waren neefjes van elkaar. Bij de aanval raakten zeven anderen gewond. Het strand is vlakbij een hotel waar veel westerse journalisten verblijven. Een journalist van The Guardian schrijft op Twitter dat hij met collega's eerste hulp heeft verleend aan gewonden. De granaten zijn afgevuurd door een Israëlisch marineschip. Het Israëlische leger doet onderzoek naar de aanval. Het Zweedse arrestatiebevel tegen Wikileaks-oprichter Julian Assange wordt niet ingetrokken. Dat heeft de rechtbank in Stockholm besloten. De Australiër kan daardoor de ambassade van Ecuador in Londen niet verlaten zonder gearresteerd te worden. Assange wordt verdacht van seksueel misbruik tegen twee vrouwen toen hij in 2010 in Zweden was. Hij verliet het land en ging naar Engeland. Toen de hoogste rechters daar besloten dat hij kon worden uitgeleverd aan Stockholm, vluchtte hij de Ecuadoraanse ambassade in. Hij zit daar nu al twee jaar. De EU overweegt nieuwe sancties tegen Rusland. De Duitse bondskanselier Merkel heeft gezegd dat de leiders van de EU-lidstaten daarover zullen praten op de top in Brussel. Merkel vindt dat Rusland te weinig heeft bijgedragen aan vrede in Oekraïne. Zo zijn de mensen die door pro-Russische separatisten zijn gegijzeld nog steeds niet vrijgelaten, zei ze. In een ontwerpverklaring is sprake van het blokkeren van leningen voor projecten in Rusland en van het uitbreiden van de bestaande sancties, zoals het bevriezen van banktegoeden. Het weer vanavond en vannacht droog en helder. Het koelt vannacht af tot 14 graden. Morgen eerst enkele wolkenvelden, maar later zonnig. Het wordt 24 tot 27 graden. De dagen daarna kan het tropisch warm worden. Dit was het NOS Journaal.